Medewerkers van de centrale hopen dat de waterpompen dan aangezet kunnen worden... zodat het koelsysteem weer op gang kan komen... De problemen met de koeling zijn het grootst bij reactor 3. Daar komt radioactieve stoom naar buiten. Twee brandweervoertuigen spuiten water in het gebouw. Eerder werden ook blushelikopters ingezet. Boven de centrale vliegt een Amerikaans onbemand vliegtuig... om beter te kunnen zien wat er in de reactoren gebeurt. In Libië wordt op een aantal plaatsen zware strijd geleverd... tussen regeringsmilitairen en opstandelingen. Er komen berichten over gevechten uit Benghazi, Misrata en Ajabia... In de laatste stad zijn volgens een woordvoerder van het ziekenhuis sinds vannacht zeker 30 mensen zijn omgekomen. De slachtoffers zouden vooral burgers zijn. In de stad zou aan drie kanten zijn ingesloten door de troepen van Gaddafi. Alleen de weg naar Benghazi in het noorden is nog vrij. Internationaal wordt de roep om ingrijpen in Libië steeds luider. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in de VN-veiligheidsraad een ontwerpresolutie ingediend... waarin wordt gevraagd om een vliegverbod. De chef mensenrechten van de VN veroordeelt het gebruik van geweld tegen betogers in Bahrein. Gisteren kwamen zeker drie betogers om het leven toen een demonstratie in de hoofdstad Manama uit elkaar werd geslagen. Tenminste zes oppositieleiders zijn gearresteerd. Het leger zou gewonde betogers die naar het ziekenhuis worden gebracht proberen tegen te houden. De VN-chef voor de mensenrechten noemt dat een grove schending van internationale afspraken. Een eerder afgekondigde avondklok is door de regenleiding versoepeld. De mensen moesten om vier uur s middags binnen zijn. Dat wordt 8 uur s avonds. Het weer bewolkt maar droog. Het is tussen de 6 en 9 graden. Morgen opnieuw bewolkt met mogelijk wat regen.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 She's a real fine lady, don't you see? Don't you write her off like that. Don't you baby, I feel like that. first like. just